van de Vries met het NOS Journaal. In Nunspeet is met verslagenheid gereageerd op het ongeluk gisteravond bij een lichtjesparade. Een vrouw van 56 reed in op een menigte. Veel mensen stonden op dat moment te wachten tot er een optocht zou komen. Onder hen waren ook veel ouders en kinderen. De burgemeester van Nunspeet zegt dat veel mensen die het hebben gezien erg aangedaan zijn. Bij het ongeluk raakten negen mensen gewond. Drie van hen zijn zwaar gewond. De bestuurder van de auto was mogelijk onwel geworden toen ze op de mensen inreed, zegt de burgemeester. De vrouw raakte licht gewond en is aangehouden. De politie heeft rond kwart over één vannacht een overleden persoon gevonden in een huis in Zaltbommel. Wie het is, weet de politie nog niet. Er is wel iemand aangehouden. Wat de relatie tussen deze twee mensen is, kon de politie nog niet zeggen. De prijs van aardappelen daalt steeds verder. Dat schrijft ABN AMRO in een rapport. Veel boeren hadden dit jaar veel aardappels getild... omdat de vraag vorig jaar zo groot was. Maar dit jaar is de vraag gedaald. Maar door vooraf gemaakte prijsafspraken... komen veel telers niet in de problemen. Wel moeten ze hun reserves aanboren. In Nieuw-Zeeland is een bijzonder kuiken geboren in een, nieuw, eh, in een natuurreservaat. Het gaat om een takkenheefvogel. Dat is een soort die leeft op de grond en ongeveer 60 centimeter lang wordt. Er zijn er zo'n 500 van en ze broeden maar één keer per jaar. Experts dachten dat het paar dat nu een kuiken heeft gekregen... geen nakomelingen kon krijgen. Toen ze erachter kwamen dat er toch gebroed werd... is besloten het geheim te houden. Zo wilden ze de veiligheid van het kuikentje garanderen. Het gaat inmiddels goed met het beestje. Het gezin woont nu in een afgesloten deel van het reservaat. Het weer, steeds meer bewolking, behalve in het zuiden van het land. Het is een graad of twee.